Al ben je nu bij de soldaten, vergeet me niet, mijn hart te Ik kan met jou helaas niet praten schrijf daarom vaak een lange brief. Zo'n brief van jou geeft te verstaan dat heel je hart voor mij blijft slaan. Al ben je nu me niet, mijn hart te Jij moest je plicht gaan doen, ik voel nog je laatste zoen. Want in gedachten ben ik nog zo dicht bij jou. Nu ik moet slapen gaan volle maan. En voel pas goed, mijn schat, hoeveel ik van je hou. Al ben je nu bij de soldaten, vergeet me niet, mijn hart te lief. Ik kan met jou helaas niet praten. Schrijf daarom vaak een lange brief, zo'n brief van jou geeft te verstaan dat heel je hart voor mij blijft slaan. Al ben je nu need.